Artsen, maatschappelijk werkers en de politie gaan op één locatie samenwerken. Slachtoffers hoeven dan niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen... en geweld moet eerder worden gestopt. Vorig jaar is het aantal inbraken gedaald met 6 procent. Dat zegt het Verbond van Verzekeraars. Daar kwamen ruim 60.000 claims binnen. De verzekeraars krijgen gemiddeld nog altijd 7 meldingen binnen per uur. In het weekend en tijdens de kerstdagen zijn dat er twee keer zoveel. Relatief de meeste inbraken worden gepleegd in Limburg en Flevoland. De minste in Friesland. In Tsjechië zijn zeker 13 mijnwerkers om het leven gekomen bij een explosie. Onder de doden zijn vooral Polen. Er is ook een aantal mensen vermist. De explosie was in een kolenmijn in het oosten van Tsjechië. Op zo'n 800 meter onder de grond ontplofte methaangas. De melding van een zeiljacht in nood was mogelijk vals. De kustwacht zegt dat een grote zoekactie gisteravond niets heeft opgeleverd. Ook is er geen boot als vermist opgegeven. Tijdens reguliere patrouillevluchten boven de Noordzee... wordt nog wel extra gelet op drenkelingen. De steun van de Rotterdamse gemeenteraad voor de verbouwing van Museum Boymans van Beuningen is historisch, zegt de directeur van het museum. De raad stemde gisteravond in met de plannen. De verbouwing zal zeven jaar duren en ruim 220 miljoen euro kosten. Het museum gaat volgende maand al voor een groot deel dicht. Veel topstukken verhuizen naar andere musea. Het weer, het is bewolkt en op veel plaatsen regent het. Vanmiddag wordt het vaker droog en is er kans op wat zon.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 So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be internet. www.zfmzandvoort.nl don't know. I can't keep calling. Just every time I run, I keep on falling.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 If he only knew what he Dan wenst jullie allemaal fijne dagen.